7 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Grote steden hoeven nog geen extra coronamaatregelen te nemen... ondanks het oplopende aantal besmettingen. Dat zegt voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad. Sinds gisteren zijn er bij het RIVM 1300 nieuwe besmettingen gemeld. Het hoogste aantal sinds begin juni. Bruls zegt dat de cijfers alarmerend zijn... maar ook dat het aantal ziekenhuisopnames en ernstig zieken nog altijd erg laag is... Vooral in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag zijn er veel nieuwe besmettingen. De man van 30 die vorige week drie keer zou hebben ingereden op een politieauto in Amsterdam... blijft twee weken langer vastzitten. Volgens de politie reed de man vrijdagochtend uit het niets drie keer in op een surveillanceauto. De agenten in de auto raakten daarbij licht gewond. Over zijn motief is nog niets bekendgemaakt. De Wit-Russische president Lukashenko kan rekenen op de steun van Rusland. Lukashenko bezocht president Poetin in de Russische badplaats Sochi. Daar beloofde Poetin zijn Wit-Russische collega een lening van anderhalf miljard dollar. Ook zei hij Lukashenko's geplande hervormingen te steunen. Lukashenko staat onder druk na de presidentsverkiezingen van vorige maand. Algemeen wordt ervan uitgegaan dat er is gefraudeerd. Sinds de verkiezingsdag is het onrustig in Wit-Rusland... met massale demonstraties in verschillende steden. Een man uit Hussen in Gelderland is vrijgesproken van het rijden onder invloed. Hij blijkt een zeldzame aandoening te hebben... waardoor suiker in zijn lichaam wordt omgezet in alcohol. In november veroorzaakte hij een ongeval waarbij hij gewond raakte. Bij controle bleek dat de man vijf keer zoveel alcohol in zijn bloed had... dan was toegestaan. Maar hij had niet gedronken, zei hij. Dat kan kloppen, want in het ziekenhuis werd vastgesteld dat hij leed aan het autobrouwerijsyndroom.